Levi van Eck met het NOS-journaal. In het zuiden van Nederland is vanaf op een diepte van zo'n 12 kilometer. Op Twitter zeggen verschillende mensen in Nederland en België... dat ze de beving hebben gevoeld. Brazilië gaat het leger inzetten om de blokkades van stakende vrachtwagenchauffeurs op te heffen. De chauffeurs blokkeren al dagenlang snelwegen vanwege de hoge dieselprijzen. Door de blokkades ligt een groot deel van de economie plat... In Sao Paulo is zelfs de noodtoestand uitgeroepen wegens brandstoftekort, omdat brandstof door de blokkades niet kan worden geleverd. De dieselprijs is het afgelopen jaar in Brazilië sterk gestegen. Inmiddels heeft de overheid toegezegd diesel te subsidiëren en prijzen te stabiliseren. Toch gingen de blokkades van de chauffeurs gewoon door en dus zet Brazilië nu het leger in. Uit de eerste exit polls in Ierland blijkt dat een ruime meerderheid voor de versoepeling van de abortuswet is. 68% van de Ieren zou voor hebben gestemd. Abortus is nu in Ierland alleen toegestaan wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Met de nieuwe wet mogen vrouwen tot 12 weken in de zwangerschap altijd een abortus krijgen. In totaal mogen meer dan, mochten meer dan 3 miljoen Ieren stemmen. De definitieve uitslag van het referendum wordt de komende dag bekendgemaakt. Rwanda is boos op de regeringspartijen in de Tweede Kamer. Volgens het land stellen die zich arrogant en neocoloniaal op... De Kamer eist opheldering van minister Kaag over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal. Rwanda betaalt de club 30 miljoen euro om toerisme te promoten. De regeringspartijen vinden dat niet kunnen, omdat Rwanda ontwikkelingshulp krijgt van Nederland. Het weer, het is overal droog en er zijn opklaringen. De minima liggen rond de 15 graden. Overdag is het zonnig en warm. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. years after coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War.